maar ook gewone Zuid-Afrikanen. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken erbij. Huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding door de zaak Taatje Hoeren. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCRV. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen. In Taatje Hoeren had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. Een onderzoek van het OM leidde daarna tot onrust bij huisartsen. De oproerpolitie in Kiev zal niet met geweld een einde maken aan de demonstraties tegen de regering. Dat heeft een onderminister gezegd. Vandaag moeten de anti-regeringsbetogers hun protesten staken. Ze zijn boos dat Oekraïne toenadering heeft gezocht tot Rusland in plaats van nauwere samenwerking met Europa. De Partij van de Arbeid komt met een commissie Integriteit, zei voorzitter Spekman in Pauw Witteman. De commissie kan de partij gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook heeft de partij de erecode aangescherpt... en moeten politieke vertegenwoordigers van de PvdA die tekenen voor ze aan de slag gaan. De VVD stelde eerder al zo'n commissie in na verschillende affaires. Op Antarctica is het koude record gebroken. Dat gebeurde al in augustus 2010, blijkt uit metingen van de ruimtevaartorganisatie NASA. Het was in die maand 93,2 graden onder nul. Het laatste record was van 1983, toen het net geen min 90 was. Voor het onderzoek gebruikte NASA allerlei gegevens van de afgelopen 32 jaar. Het weer, lokaal nog mist. In de loop van de dag gaat de zon schijnen, maar op een enkele plek kan het lang grijs blijven. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file tussen de afrit Hoorn en knooppunt Zaandam 10 kilometer. Verderop op de A8 voor de Koenten 3. A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingswad Giessendam 3.